Raymond Seré met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dood van oud-minister Borst is de politie op zoek naar mensen met een psychische stoornis. Het gaat om psychisch gestoorden die in de periode vlak voor of net na 8 februari over de D66-politica hebben gesproken of zich afwijkend hebben gedragen. Familie en zorgpersoneel wordt gevraagd of zij zo iemand kennen. Ook zoekt de politie nog steeds naar een vrouw met een rode jas en een rode omslagdoek... die zich verdacht bij het huis van Borst heeft opgehouden... en naar een verwarde man die bij Borst heeft aangebeld. In opsporing verzocht loofde de politie 10.000 euro uit voor de gouden tip. Tot nu toe zijn er 500 tips binnengekomen. In Mali is zeker één dode gevallen bij een raketaanval op een militaire basis van Frankrijk en de VN. Het kamp ligt in het noordoosten van Mali. Er kwamen zes tot acht raketten neer, vrijwel zeker afgeschoten door jihadisten. Die zijn de afgelopen tijd erg actief. Vrijdag reed een konvooi van VN-militairen uit Niger in een hinderlaag. Daarbij kwamen negen Nigerezen om het leven. Nederlandse militairen kwamen de Nigerezen te hulp en waren betrokken bij de berging van de doden. Halfords, de winkelketen voor auto- en fietsaccessoires, is failliet. Afgelopen vrijdag is het faillissement aangevraagd. personeel is vandaag geïnformeerd. De winkels blijven voorlopig open. Halfords heeft 130 filialen in Nederland. Afgelopen jaren werden al diverse bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd bij de keten. Ook werd de winkelformule aangescherpt, maar dat kon het faillissement niet voorkomen. Het faillissement betreft de 102 eigen filialen van Halfords en het hoofdkantoor. Daar werken in totaal 536 mensen. De 28 winkels die door franchisers worden gerund blijven buiten het faillissement. En dan het weer, verspreid over het land nog wat buien. Maar veel opklaringen. Het waait stevig vanuit het zuidwesten aan zee krachtig tot hard.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 We hebben eh, vandaag allerlei zangers en zangeressen, vocalisten en vocalistes van vroeger en van nu. En een van de zangeressen van nu is Katie Melua. En die zingt een nummer dat beroemd is geworden door de big band van Duke Ellington. En het is een hele mooie Blues in the Night. My mama don't told me when I was in pigtails. My mama don't told me a two-face He'll give you the big eye And when the sweet talking's done A man is a two-face sister Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the four winds blow. I've been in some big towns and heard me some big talk, but there is one thing I know: a man is a tool. give you the Tell us your story, Mr. Jordan. because you see, I like 'em fat like that. When she goes bouncing down the street, she's a whole heap of honey and ain't she sweet? Feel so fine to know she's mine, cause I like 'em fat like that. You can have your lean chicks, slender, tender, and tall. When it comes to mean kicks, a big fat mama's the best of all. When I get through working, I reach and grab my hat and hurry home. Don't want her to be alone, cause I like 'em fat like that. and tall. When it comes to mean kicks, big fat mama's the best of all. When I get through working, I reach and grab my hat and hurry home. Don't want her to be alone, cause I like 'em fat like that. Jordan, een waanzinnig populaire orkestleider... die in het rijtje thuis hoort eh, eh, onmiddellijk na Duke Ellington en Count Basie. En ten opzichte van deze twee had hij als specialiteit... dat hij een enorme entertainer was en de zaal volledig op zijn kop zette. Hij heeft ook heel veel stukken eh, op de plaat gezet... in de, de jive-stijl, waar je ga terugdenken aan de tijden dat er dance marathons waren... waar mensen nachtenlang, urenlang alleen maar aan het eh, zwieren en zwaaien waren. En zich lieten opzwepen door de muziek. Een moderne jiver eh, horen wij in eh, het volgende stuk. Ook gezongen door wederom Michael Bublé. En dat is dan een moderne, keurige bounce... All I Drew Is Dream of You. All I do is dream of you the whole night through. With the dawn, I still go on dreaming of you. Yeah, every thought you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, a za ba ba da da da and spring. And weather more than 24 hours in a day uh, that we spent in sweet content, just dreaming away skies are gray, when skies are blue, a morning moon and nighttime too. All I do the whole day through is dream of terecht applaus voor het Rosenberg trio. Met een eigen compositie. Ik ga nu laten horen een dame die beroemd en bekend geworden is... met eh, de wijze waarop zij klanken nabootst. Eh, het sketten zonder woorden wel mooie muziek maken. Daar is ze eh, groot mee geworden. Heeft met alle grote der aarden gespeeld. En heeft naast haar zangcarrière ook een carrière als lerares. Want ze verricht onderwijs in het sketten. We gaan horen Michelle Hendricks in eh, het nummer Honeysuckle Rose. En nu is een keer niet gespeeld in het vreselijk snelle tempo... waarmee 99% van de opnames van dit stuk plaatsvindt. Michelle Hendricks in Honeysuckle Rose. jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. You're my honeysuckle rose when you're passing by, flowers droop inside. Well, I know just why, cause you're much sweeter, goodness knows. My honeysuckle rose. Well, don't buy sugar, cause you just have to touch my cup. Oh, I don't need sugar, cause it's sweet when you stir it up. Oh, when I'm taking sips from those tasty lips, seems the honey just drips. All your confection, goodness knows, my honey, honey, Baba Hoblet, Baba Hoblet, Baba To Be You. Om... <laughs> It Had To Be You. Dat was eh, niemand minder. U heeft hem vast al gekend dan Johnny Meyer. En die werd begeleid met onder andere op drums... onze Haarlemse slagwerker Han Brink. Als we het toch over Haarlemse muzikanten hebben... dan ga ik nu iets laten horen. Een ehm, stuk van de kleine Dutch Winkelers Band... met... Ehm, de gebroeders Kaart, Ray en Dick Kaart... Eh, in de begeleidingslijn, zal ik maar zeggen. Want ze hebben opgenomen een stuk met Rita Reis. En dat is een mooie ballad. In My Solitude. In My Solitude. slagwerk en Joep mij aan de bas... met als solist Koos van der Hout in het stuk The Breeze and I. Learning the Blues. Ja, we moeten het allemaal leren.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 You can't forget her. Soon you even stop trying. You'll whack the floor and wear out those new shoes when you feel your heart break. You're learning the blues. in a crowd, the blows will haunt your memory. The nights when you don't sleep, the whole night you're crying. Well, you can't forget her. Soon you even stop trying. You'll walk the floor and wear out your when you feel your heart break. You're learning the blues. You feel your heart break. You're learning the blues. een eh, nummer waar geen einde aan komt. En ze waren toch maar met z'n drieën. Babyface, Babyface Willet. Op het orgel. Grant Green op de gitaar en Benny Dixon op de drums. Hoe makkelijk kan het zijn om zo'n mooie sound te maken. Luisteraars, ZFM Jazz is alweer bijna afgelopen voor deze dag. En ik wil eh, graag afscheid nemen met een, eh, een keurig georganiseerde jam session die geregistreerd is als de Norman Grant's Jam Session. Roy Eldridge en Dizzy Gillespie op de trompet. Bill Harris trombone. Buddy DeFranco clarinet. Phil Flip Phillips op de tenorsax. Oscar Peterson op de piano. Herb Ellis gitaar. Ray Brown op de bas. Louis Belsen op de drums. Dat zijn alle toppers bij elkaar op één podium. Ik eh, hoop dat u een Vierge luisterochtend heeft gehad. En graag tot de volgende keer.